Volgens de FNV staan er daardoor bijna 3000 banen op de tocht en moet er een fonds van 800 miljoen euro komen om hen te compenseren. Bij de Nuon kolencentrale in Amsterdam voerden zo'n 100 werknemers vanmiddag actie. Nuon is van plan de centrale eerder te sluiten. Vorig jaar moesten er meer jongeren naar HALT, het bureau waar jeugdcriminaliteit wordt bestraft. Ruim 17.000 jongeren kregen een HALT-straf, 500 meer dan een jaar eerder. Er kwamen meer jongeren bij HALT terecht vanwege sexting, het via internet verspreiden van seksueel getinte afbeeldingen van bijvoorbeeld klasgenoten. De nee-campagne voor het referendum in Turkije krijgt nauwelijks kans, zegt het hoofd van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Nee-stemmers die in Turkije bijeenkomsten willen houden, moeten zich vanwege de noodtoestand houden aan strenge regels, terwijl de ja-campagne grote manifestaties houdt met president Erdogan. De Russische president Poetin vindt de uitspraak van het Europees Hof over de gijzeling in Beslan onacceptabel. In 2004 gijzelden Tsjetsjeense rebellen honderden mensen in een school. Bij de bevrijdingsactie van de Russen vielen ruim 300 doden. Volgens het Hof had Rusland de burgers beter moeten beschermen.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 In 1973 schreven de heren Chin en Chapman Ballroom Blitz voor de Suite. Maar als je een nummer uit 1963 erbij neemt, en dat draaien we daarna... van Bobby Comstock, dat heet Let's Stomp... dan weet je in ieder geval waar Chin en Chapman de gitaarriff en de drumriff vandaan hebben... We horen Ballroom Blitz van The Sweet en Let's Storm van Bobby Comstock. Veel plezier het komende uur. I think we're getting so strange. I like to tell you everything I see. Oh, I see a man in the back. As a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner, let no one ignore she thinks she's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing. there's nothing left in you. Uh-huh. Now the man the back is ready to crack as he raises his to the sky. And the girl in the corner is everyone's She kill you with a wink of her eye. niet ontkennen, dat lijkt wel een beetje op elkaar. Dat was de eh, suite met eh, Ballroom Blitz uit 73. En uit 63 Bobby Comstock met Let's Stomp. En wat gaan we nu doen? We gaan nu naar een eh, Nederlands duo. Iwan Groeneveld, alhoewel Nederlands. Iwan Groeneveld en Sue Chaloner. En zij hadden in 1974 een hit als Spooky and Sue. Hier is Swingin' on a Star. Boogie and Sue and Swinging on a Star. En eh, we gaan door naar eh, de groep Pink Floyd. En die hebben in hun carrière heel veel bijzonder mooie muziek gemaakt. Zo ook in 1971 van het album Metal. En dat gaan we draaien, het nummer Fearless. van het album Metal. Dat was Pink Floyd met het nummer Fearless. Geweldig. Vanmorgen <laughs> heb ik toevallig even eh, een anderhalf uur lang eh, Pink Floyd gedraaid. En, maar deze stond al in de lijst hoor, dus maak je niet druk. Deze stond er gewoon al in. Eh, we zijn nou weer toe natuurlijk aan een andere plaat, want deze is klaar en afgelopen. <laughs> klaar, juist inderdaad. En dat wordt een top 100 hit uit het jaar 1970. En die, eh, heet Melting, die groep heet Melting Pot. En het nummer heet... Eh, nee, de groep heet Blue En het nummer heet Melting Pot. black skin. Add a touch of blue blood and a little bitty bit of red Indian boy.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 I better call up the queen. It's only fair that she knows, you know, you know. What we need is a great big melting pot Melting Pot. En dat was eh, de groep Blooming, laat ik het nou meteen maar even goed zeggen. Een top 100 hit uit 1970. We gaan even iets verder terug in de tijd, naar 1959... naar de jazzzangeres Sarah Vaughan. Zij had een hit met Broken Hearted Melody. that love, oh, broke. Broken Hearted Melody. En dat was eh, Sarah Vaughan uit 1959. Jawel, de Beatles hebben in de jaren 60 eh, heel veel records gevestigd. Maar er is één record, dat hebben ze nooit gehad. En dat krijgen ze ook niet meer natuurlijk. Want eh, ze hebben nooit voor elkaar gekregen met hun eerste drie singles op nummer 1 te komen. Jerry en de Pacemakers daarentegen wel. Die deden dat wel. side to keep you satisfied. It's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. When you look at me in your eyes, I can see love that grows each day. That's why I've gotta say it's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. Never thought I'd find a girl like you time we meet, my heart skips a beat. And now you're here to stay. You'll always hear me say it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. Tommy me, my heart skips a beat. And now you're here to stay. You always hear me say it's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Ja, ja. De eerste drie singles van Jerry en de Pacemakers kwamen op nummer 1. En deze hoorden daar niet bij. Want het was niet een van de eerste drie singles. En we hadden het over de Beatles. En wat denk je?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 you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Twee tracks eh, van het album Magical Mystery Tour. En dat waren Baby, You're a Rich Man en All You Need Is Love. En dat waren de Beatles. En volgende week hebben we weer twee tracks. Oké, eh, we gaan even naar een eenpersoonsbed. En dat doen we met de groep Fox. En dat heet Single Bed. sweet hair. van de groep Fox. En ze hebben nog een hit gehad. En die heette Only You Can. En misschien draaien we die ook nog wel eens een keertje. We gaan naar een, eh, een, eh, een, een tearjerker. Zo'n tranentrekker van Mark Dinning uit 1959. Hier is Teen Angel. Teen Angel, Teen Angel. That fateful night, the car was stalled upon the railroad track. I pulled you out and we were safe, but you went running back. somewhere up above? And am I still your own true love? What was it you were looking for that took your life that night? They said they found my high school ring clutched in your fingers tight. somewhere up above, and am I still your own true love? Just sweet sixteen, and now you're gone. They've taken you away. I'll never kiss your lips again. They buried you. show. shine with her own kind of light. She look at you once in a day that's all wrong, looks alright. And I love her. God knows I love her. Kentucky woman, she get to know you. She got to own you. Kentucky woman. She ain't the kind that gets turned at the drop of her name. Something inside that she's got turned you on just the same. And she loves me. God knows she loves me. Kentucky woman, she gets to know you. She got to own you. death beneath my feet, gentle touch from that one girl, and life is. gentle touch. That one girl. was eh, Kentucky Woman van Neil Diamond. En dat was zijn laatste single voor het eh, label van Bang. Daarna ging hij naar Columbia. Ehm, we gaan naar een LP Once Upon a Time. En het is geen sprookje. Het is een album van The Simple Minds. En daarvan draaien wij Alive and Kicking. you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's gonna save you? het album Once Upon a Time was dit eh, Simple Minds met Alive and Kicking. En dan gaan we van Once Upon a Time naar One Hit Wonder. <laughs> ja, het is maar een kleine stap natuurlijk. Small Step for Man. Maar in ieder geval, we gaan naar een One Hit Wonder uit 1964. Hier is Lorne Green met Ringo. He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night I saved the life of Ringo. Ringo. I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo. Ringo. One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame all through the west, they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo. Ringo. They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo. Ringo. They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun and then he said to me, We're even, friend. And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo. Ringo, Ringo. I blocked the path of his retreat. He turned and stepped into the street. A dozen guns spit fire and lead. A moment later, he lay dead. The town began to shout and cheer. Nowhere was there shed a tear for Ringo. Ringo. The story spread throughout the land that I had beaten Ringo's hand. And it was just the years, they say, that made me put my guns away. But on his grave, they can't explain the tarnished star above the name of Ringo. voor de reden die nog eh, zwart-wit televisie hebben meegemaakt. Hij was natuurlijk ook Paul uit Bonanza. Weet je dat nog, Hans? Ja, dat weet ik. Ja, kijk, kijk, kijk, zie je wel. We zijn ongeveer net zo oud, dus hij moet het wel weten natuurlijk. Oh? Oh. <laughs> We gaan naar de top 100 hit uit 1989. De instrumentale van Candy Dulfer en Dave Stewart. Lily Was Here. die ook blaast. Eh, eh, Les Paul en Mary Ford vinden het genoeg. En dat is het ook. We hebben nog maar 20 seconden, want Hans komt er zo meteen aan. Zonder vrienden, vandaag. Geen vrienden. Het ziet er naar uit. Het ziet er naar uit. Ook in ieder geval, eh, we hebben het weer leuk gehad de afgelopen twee uur. En we zijn er volgende week gewoon weer. Fijn weekend, fijne paasdagen in ieder geval. En tot de volgende week.